Het grootste deel van het land af en is er af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Dit was het NOS.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 We zijn begonnen met de Maiden Voyage van Herbie Hancock. Eh, presentatie vandaag in handen van mij, David Habig en Fred Kroonsberg. Ehm, ja, hoe ziet de dag eruit? Het zag er wel vanmorgen wel aardig uit. Alleen er eh, hangen wel, eh, hingen wel donkere wolken boven zee. nou ja, de race is in volle gang. Formule 1. Ehm, ja, net 22 rondes achter de safety car gereden. En ze gingen er alsnog één voor één af. Dus eh, wel een spectaculaire race. Ehm, we gaan snel verder. bezig met een eh, bijna uitverkochte, totaal uitverkochte show. Uh, eh, Gardinoor trekt vanaf september, tussen september en december 2010 door het land met hun nieuwe, eh, ja, op hun nieuwe tour, de Dutch Club Tour. en dus bijna allemaal al helemaal uitverkocht. Ehm, dit was Marvin en Miles. We gaan snel verder. 要。 what I believe. But in these bare bones, there's something lovely after all. we gaan naar een andere uh, ja, singer-songwriter. Eh, Priscilla Ann, waar ik al eh, enige tijd een enorme fan van ben. Here's a townies die. This old library has 30 books and one dictionary, but that's Telegraaf kopt weer winst Caro Emerald. Ze heeft nu een eh, prijs in de wacht gesle eh, gesleept ehm, bij de MTV Awards. Eh, ze is nu ja, ze is eerste geworden van Nederland en België. En ze gaat nu verder voor ja, Europa. En ze neemt het daar in op tegen Enrique Iglesias en de Swedish House Mafia. Dus ga zo door. <laughs> Ja, wat dat betreft eh, hebben we niet te klagen over het aantal goede zangeressen hier in Nederland. En ook Wouter Hamel is natuurlijk een eh, grootheid. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar we gaan terug. Namelijk 33 jaar naar Montreux 1977, een jazzfestival waarin Milt Jackson en Ray Brown samen een uh, eh, jam sessie hebben opgezet. En ze lieten zich verder nog bijstaan door Clark Terry op de trompet en de flugelhorn, Eddie Loxall Javis de sax, Monty Alexander op piano en Jimmy Smith op de drums. Laten we gaan luisteren naar het heerlijke nummertje Slippery.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 sympathize. Can not sympathize. Angels spread their wings on all the dirty things that you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 zang en akoestische gitaar en harmonica. John Allaire Hammond orgel, Mike Green op de elektrische gitaar. David Hayes op de bass en Bobby Irvin op de drums. Down the Road was het nummer van de gelijknamige eh, CD. En Down the Road geldt natuurlijk ook voor op dit moment voor de Formule 1 race in Korea. Want ze vliegen eraf alsof het appeltjes zijn. Ja, en eh, we zitten alweer in de ene laatste ronde geloof ik inmiddels. 54 eh, van 55. Eh, ik denk dat Alonso dit wel gaat winnen. Um, u, hoorde daarvoor ook nog um, Amos Lee met Sympathize. En ehm, we gaan nu eigenlijk het eerste uur uit met Ben La Soul, Come Home. Girl, I'm down for you. We've built this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. So come home. And the hands of time can wipe away your tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Now you're taking off your ring. Girl, I told you everything. What I wouldn't do is to be with you. Yeah, yeah, yeah. Now you're thinking I was straight. It's all lies they say, But you always knew I'm in love with you. Oh. Well, I'm down for you. We built this through the years, girl. You know I'm right. So come home. So come home. And the hands of time can wipe away your tears. Girl, don't walk away. Just come home. Just come home. Oh, girl, I'd never do you wrong. Home is where we both belong. But I wouldn't do time can wipe away our tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Girl, I'm down for you. We built this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. So come home. And these arms of mine can shield you from your fears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. home time I come back home, I think there's no place in the world, there's no place that I would rather be. So come to me.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 In het huis in Zuid-Limburg brak rond 4 uur een korte maar verre brand uit. De oorzaak is onduidelijk. De moeder sprong van twee hoog naar beneden. Ze had brandwonden, maar liep geen botbreuken op. Familieleden uit de buurt kwamen het gezin dat vier kinderen heeft helpen. De vader wist met een familielid twee kinderen uit het huis te halen. De brandweer redde de andere twee. Onder de gewonden is ook een aantal familieleden. In Duitsland is de werkloosheid onder ouderen de afgelopen tien jaar gehalveerd. Bijna de helft van de 55-plussers werkt nu, blijkt uit cijfers van het Duitse ministerie van Arbeid. Een belangrijke oorzaak is dat het aantal jongeren afneemt. Ook kiezen werkgevers de laatste jaren vaker voor ervaring. Tegelijk neemt de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen af. Verwacht wordt dat de werkloosheid in Duitsland volgende maand voor het eerst sinds begin jaren 90 zakt tot onder de 3 miljoen. In Rotterdam is bij de Botlekbrug de auto gevonden die gisteravond het water inreed. De, de wagen werd met behulp van een sonarboot ontdekt en is aan land gehaald. Alleen de bestuurder zat erin. De identiteit van de man is nog niet bekend. De auto reed gisteravond door de slagbomen van de Botlekbrug. Brug. Duikers werden snel ingezet, maar moesten vanwege de sterke stroming hun werk staken. De sonarboot ontdekte de auto om vier uur vannacht. Wielrenner Lance Armstrong fietst begin volgend jaar in Australië zijn laatste internationale wedstrijd. Armstrong wil nog één keer meedoen aan de Tour Down Under. Het zal de derde keer zijn dat hij deelneemt. Armstrong heeft dit jaar...